Dit is door negens met het NOS-journaal. Door de vogelgriepuitbraak in Olden is in elk geval niet besmettelijk voor mensen. Geldt een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer rond Oldenkerk. De getroffen kippenslachterij overlegt met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over een corridor... zodat er toch, onder strenge voorwaarden, weer kippen kunnen worden aangevoerd. De politie heeft ongeveer 10 tips binnengekregen over de vermiste Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Van de jongen van 17 is al ruim een week niets vernomen. Orlando werd voor het laatst gezien in de Haagse wijk Ipenburg. Hij had daar via een homo-dating-app een afspraak met twee mannen. Na de date zou hij door een van de mannen zijn afgezet bij een busstation... om daarna terug te gaan naar Rotterdam. Orlando's moeder kreeg daarna nog een sms van hem... maar aan de authenticiteit daarvan wordt getwijfeld. Gisteren bracht de politie een opsporingsbericht uit. In Slowakije is een journalist vermoord. De man van 27 deed onderzoek naar belastingfraude door ondernemers die banden hebben met de regeringspartij. Hij werd thuis overvallen en doodgeschoten, ook zijn vriendin werd vermoord. De Slovaakse politie gaat ervan uit dat ze zijn omgebracht vanwege het werk van de man. Er is nog geen spoor van de daders. De VN waarschuwt voor een hongersnood in Zuid-Soedan. Bijna de helft van de bevolking kan volgens de VN met een tekort aan eerste levensbehoeften. Voor ruim 150.000 Zuid-Soedanezen is de situatie zo ernstig dat ze over enkele maanden dreigen te sterven van de honger. In Zuid-Soedan woedt al vijf jaar een burgeroorlog. Het weer vanmiddag neemt de bewolking wat toe, maar er is ook zon.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 Guess I won't be coming to church on Sunday. te tudo Give me more and give me more. And now I'm thinking to myself, take me to the matador. Take me to the matador. He will fill and ease my soul. will give me confidence when I think I lost control. He will help me with my muse in the age of win and lose. See one thousand violins, golden trumpets soar on high, waves and waves of joyful hymns, silver reach the sky.